in het mooie Argentina. Op de pampa in de zon. Liep een hele leuke jongen, toen heel onbekomen een sprookje begon. Zijn naam was Willem-Alexander. Hij zag een heel mooi meisje staan. Ze dansten samen toen de samba Maxima, Maxima. Ons bloed gaat sneller stromen. Als u de samba danst met onze Willem-Jean op vogelvrij. Maxima, Maxima.